Bij een ernstig vliegtuigongeluk in India zijn mogelijk meer dan 150 doden gevallen. Bij de landing in de stad Mangalore in het zuiden van India schoot het toestel door, waarna het in stukken brak en in brand vloog. Aan boord waren ruim 160 mensen. Volgens Indiase functionarissen zijn er zes overlevenden. Gevreesd wordt dat de andere inzittenden zijn omgekomen. Het toestel, een Boeing 737 van Air India, kwam uit Dubai. Aan boord waren waarschijnlijk veel Indiase gastarbeiders die in Dubai werken. De koepel van woningcorporaties EDES is de schandalen in de sector spuugzat. Gisteren werd bekend dat Twee bestuurders van de KEI in Amsterdam zijn ontslagen wegens fraude. Eerder kwamen schandalen aan het licht bij SGBB in Hoofddorp, Thalis in Nijmegen en Rochdale in Amsterdam. Edes wil dat woningcorporaties elkaar aanspreken op fout gedrag en dat misstanden worden gemeld bij een speciale commissie. Vertegenwoordigers van de VN zullen volgende week aanwezig zijn bij de beëdiging van de Soedanese president al-Bashir. Volgens de Verenigde Naties is dat in het belang van de missie van de blauwhelmen in Soedan. Normaal gesproken heeft de VN zo min mogelijk contact met al-Bashir... die wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden. De Europese Unie heeft nieuwe regels opgesteld voor het luchtruim in geval van calamiteiten, zoals een aswolk. De betrokken landen moeten daarmee flexibeler kunnen reageren. Zo wordt het luchtruim straks ingedeeld in vier zones, waarin in verschillende mate mag worden gevlogen. Nu zijn het er nog drie. Ook komt er een Europees crisiscentrum dat de maatregelen moet coördineren. De eerste week van de eindexamens heeft een record aantal klachten opgeleverd. Het landelijk actiecomité scholieren, het LAX, kreeg tot nu toe bijna 70.000 meldingen binnen.